maar net wel met het NOS-journaal. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen is zeker van een gouden medaille. Op de Olympische Spelen is hij na negen races niet meer in te halen. Er volgen nog een reguliere race en de medal race. Zeiler Pieter Jan Postma heeft geen medaille gewonnen. Hij deed mee in de Finn klasse Aan de start van de medal race stond hij derde, maar hij eindigde vandaag als vijfde. En daarmee komt hij op de vierde plaats in het eindklassement. Het gaat slecht in de binnenvaart. Dit jaar zijn er al 25 bedrijven failliet gegaan, bijna twee keer zoveel als in de eerste zeven maanden van 2010. Binnenvaartbedrijven in Nederland bouwden vlak voor de crisis veel nieuwe schepen. Toen de markt inzakte was er niet genoeg vracht, zegt het bureau voorlichting binnenvaart. Banken komen schippers tegemoet omdat ze anders met schepen zitten die veel minder waard zijn en verkocht moeten worden. Bij een vechtpartij in Den Haag is gisternacht een man in coma geraakt. De Hagenaar van 41 is volgens de politie niet in levensgevaar, maar ligt nog wel op de intensive care. De politie heeft een man van 28 uit Den Haag aangehouden. Hij had bij een snackbar ruzie gekregen met de andere man. Waarover is niet bekend. Bij de vechtpartij liep de man van 41 ernstig hoofdletsel op. Een man uit Nieuwegein raakte bij de vechtpartij licht gewond. Nijmegen heeft de oefenwedstrijd van voetbalclub NEC NEC tegen Blackburn Rovers verboden. In plaats daarvan wordt de wedstrijd nu zonder toeschouwers gespeeld in Hoenderloo. Fans van Blackburn Rovers waren vrijdag betrokken bij ongeregeldheden in Deventer, waar de Engelse club een oefenwedstrijd speelde tegen Go Ahead Eagles. Gisteravond was er in de binnenstad van Nijmegen een confrontatie met de supporters van NEC. Lokalburgemeester burgemeester Beerten van Nijmegen besloot erop om de oefenwedstrijd tegen NEC te verbieden. De wedstrijd zou de afsluiting zijn van de open dag van NEC vandaag. Het weer later vanavond komt er een nieuw buiengebied vanuit het zuiden met mogelijk onweer. Morgenochtend in het noorden nog buien, later op de dag ook in de rest van het land. Het wordt een graad of 21 morgen. Na morgen steeds minder buien en een hogere temperatuur.